Zit wel een klein beetje haast bij. Vanaf volgende maand moet de GGD 2 miljoen prikken per week gaan zetten. Ze waren al aan het opschalen, maar het is nog niet genoeg. Ja, we zijn al heel snel een tijd bezig. Alle GGD'en zijn al begonnen. Toen we de opdracht kregen in december zijn ze begonnen met opschalen. En we zien nu, nu nog meer mogen vaccineren... dat we nog extra hulp kunnen gebruiken. De GGD begint volgende week een campagne en roept onder meer huisartsen die met pensioen zijn op zich te melden. De Rotterdamse politie heeft gesjoemeld met bewijs in een zedenzaak. Het gaat om een aanranding in een sauna in Blijswijk. De politie paste een tijdstip aan in een procesverbaal... zodat het verhaal van het slachtoffer overeenkwam met het moment dat de verdachte in de sauna was. De verdachte mag nu niet meer worden vervolgd. Er mag definitief geen publiek meer aanwezig zijn bij de laatste betaald voetbalwedstrijden van het seizoen. Dat kwam uit een overleg van het kabinet met de KNVB en de Eredivisie. De Voetbalbond hoopt dat er nog wel supporters mogen komen in de nacompetitie en de play-offs. En kijk even uit je raam als je in Eindhoven, Utrecht of Leeuwarden woont. Je hoort en ziet dan een hele versierde karavaan met fietsen en boksen voorbij komen. Door tien steden rijdt vanavond een fietsrave om aandacht te vragen voor de problemen die jongeren door corona hebben. Tessa staat in de startblokken op het Jaarbeursplein in Utrecht. Zoals je hoort zijn de fietsen hier al eh, aangekomen, wordt de muziek gedraaid en eh, de deelnemers beginnen ook langzaam binnen te druppelen. De een eh, wat meer verkleed dan de ander. Eh, en het zonnetje schijnt, dus het belooft een mooie optocht te worden door de stad. Je kunt trouwens alleen nog maar vanachter je raam van de fietsreef genieten. Alle meefietsplekjes zijn al bezet. Het weer, is droog en helder vanavond. Koelt af naar ongeveer 0 graden. Morgen trekt er vanuit Zeeland regen over het land. Het wordt wel warmer, 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A44.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 All I wanted was a moment or two. See if you could do that Switch your boo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo.